toen een vrouw over het hek klom en hem meesleurde. De paus is ongedeerd. Een kardinaal die bij de paus liep werd meegetrokken in de val... en is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht... Volgens het Vaticaan is de vrouw een bewonderaar van de paus. Vorig jaar werd bij de nachtmis een vrouw tegengehouden toen ze te dicht bij de paus kwam. Na het incident van gisteravond begon de paus alsnog met het opdragen van de nachtmis. Het midden van de Verenigde Staten gaat gebukt onder de zwaarste sneeuwstorm in jaren. Het Nationale Weerinstituut waarschuwde inwoners van zeven staten om niet de weg op te gaan. Naar verwachting valt er in sommige gebieden ruim 60 centimeter sneeuw. Vooral in South Dakota is het gevaarlijk. Daar wordt gewaarschuwd voor een levensgevaarlijke storm. In de staten Nebraska, Kansas en Arizona zijn al twaalf automobilisten omgekomen. Door de harde wind waait de sneeuw omhoog en is het zicht op de wegen minimaal. Op het vliegveld van Minnesota zijn bijna 100 vluchten geannuleerd vanwege de sneeuwval. Oud-president Rafael Caldera van Venezuela is overleden. Hij was twee keer president van het Zuid-Amerikaanse land begin jaren 70 en eind jaren 90. Caldera voerde grote economische en politieke hervormingen door. Hij wordt geprezen vanwege de stabiele democratie in de jaren 70... toen er in omringende landen een dictatuur heerste. Zijn tweede Amstermijn werd geen succes... doordat Venezuela in een financiële crisis terechtkwam. In 1999 moest Caldera plaatsmaken voor de huidige president... de linkse Hugo Chavez. Rafael Caldera is 93 jaar geworden.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 We still sit at separate tables sleep at different times, and the warm wind in the palm trees hasn't helped to change our minds. It was the lure of the tropics that I thought might heal the scars of a love burned out by silence in a marriage minus heart. And I call the kids on the telephone. Say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle. and for what it's really worth. I put faith in the star we follow to this Caribbean surf.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 No way. One